spoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Maastricht woedt brand in een glasfabriek. Oorzaak is een kapotte oven. Daardoor stroomt vloeibaar glas weg. De brandweer is bezig met het koelen van het glas. Mensen die in de buurt wonen is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Sneeuwval en gladheid veroorzaken problemen in wintersportgebieden. Vooral in Frankrijk, België en Luxemburg is het oppassen geblazen, zegt de ANWB. In de Franse Alpen is vanwege de sneeuw zeker tot morgen code oranje van kracht. Er zijn lawines geweest, wegen zijn afgesloten en er zijn ongelukken gebeurd. Ook ontstonden er opstoppingen doordat enkele automobilisten midden op de snelweg sneeuwkettingen om hun banden lichten. PvdA-kamerlid Moorlach weigert uit de Tweede Kamerfractie te stappen. Hij wil eerst verantwoording afleggen voor een onafhankelijke commissie van de partij en de ledenraad, zegt hij in een verklaring. Het partijbestuur eist een vertrek omdat hij als directeur van een sociale werkplaats de wet overtrad bij het inhuren van personeel. Dat kreeg daardoor minder betaald. Beatles-drummer Ringo Starr en de zanger van de Bee Gees, Barry Gibb, zijn door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Ze mogen zich voortaan Sir noemen. Op de erelijst van de koningin staan ook oud-vicepremier Nick Clegg, acteur Hugh Laurie en jurylid Darcy Bustle van Strictly Come Dancing. Ook veel onbekende Britten zijn deze feestdagen door de koningin geëerd. Het weer vanmiddag af en toe zon en een enkele bui. Aan zee waait het hard en het is erg zacht met maxima van 10 tot 13 graden. Vannacht gaat het opnieuw regenen bij minima rond de 9 graden. En morgen, oudjaarsdag, zijn er ook perioden met regen. Blijft uitzonderlijk zacht, zo'n 11 graden.